Hearts are made to bend, baby, please don't let me break it. Yeah. I knew I should have stayed, cause now you're moving on, and I don't know what to say, cause you. van ZFM. Zandvoortse geluid uit de jaren 80, 90 en de grootste hits van nu op ZFM.